Een zevende verdachte overleed ter plekke. Vanavond is er in Broek in Waterland een bijeenkomst voor geschrokken bewoners. Mensen die niet gevaccineerd zijn en op vakantie gaan naar het buitenland... moeten gratis een coronatest kunnen doen als er deze zomer een coronareispas komt. Dat wil de Tweede Kamer. De pas, waarmee je niet in quarantaine hoeft, krijg je na een vaccinatie... als je genezen bent of als je negatief getest bent. De Kamer vindt dat jongeren en gezinnen niet meer geld kwijt moeten zijn aan een vakantie... dan anderen die wel gevaccineerd zijn. Pinnen op een NS-station wordt lastig de komende tijd. Een deel van de geldautomaten op de stations gaat tijdelijk dicht. Komt door een plofkraak deze week op station Apeldoorn. Het monumentale stationsgebouw raakte zwaar beschadigd. De NS gaat nu samen met het geldautomaatbedrijf kijken wanneer de boel weer open kan. En in België wordt voor de derde dag op rij gezocht naar een militair die virologen en de overheid heeft bedreigd. Honderden politie- en legermensen, ook uit Nederland en Duitsland... kammen een natuurgebied uit waar hij verstopt zou zitten. De man zou veel wapens bij zich hebben. Daar kon hij aankomen doordat hij een belangrijke man bij het Belgische leger was. Hij werd als sluipschutter uitgezonden, vertelt deze verslaggever van de VRT. Libanon, Irak, Afghanistan. Maar op een bepaald moment klemt hij dan op tot een positie van MP, militaire politie. En dat is toch een functie waar je enig aanzien hebt. Hè? Want dan moet je toch wel van een onberispelijk eh, mhm. gedrag vertonen. Want je bent uiteindelijk een beetje de politieman tussen de militairen. Meer over wie die militair is en hoe het toch zover is gekomen dat hij nu gezocht wordt... hoor je in onze podcast Lang Verhaal Kort. Het weer wordt steeds bewolkter, er kan ook een bui vallen.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 Bij Werder-Wormer moet je rekening houden met ongeveer 10 minuten oponthoud. Komt er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Haarlem en Knappend Koenplein... ook 10 minuten verdraging. En iets meer dan 5 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen...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 You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight was one thing we could you said on the phone I'm just a prisoner of love Always from the light me dancing me dancing tonight elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag.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 Zo'n staakt het vuren zou morgen al rond kunnen zijn, melden Israëlische media op basis van regeringsbronnen. De kledingindustrie wordt over twee jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Het idee van het kabinet is dat producenten worden gestimuleerd om kleding van betere kwaliteit te maken. Als ze zelf moeten zorgen en betalen voor de recycling. De klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair is uitgebreid. Ook Nederlandse en Duitse agenten helpen bij het vinden van hem. De man heeft zich waarschijnlijk verstopt in Nationaal Park de Hoge Kempen. Een groot natuurgebied in de buurt van de Nederlandse grens. Het weer, morgen onstuimig en wisselvallig met buien... en vooral in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door ook wat zon bij 14 tot 17 graden. It's a rainy afternoon, 1990.